maar de Nederlandse justitie heeft de zaak nooit openbaar gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en het AD. Op de boot zaten 20 mensen uit Irak en Iran... die hadden 3500 euro per persoon betaald aan de smokkelaars. Op het kanaal kwam hun boot in de problemen en raakten drie mensen te water. De Iraanse vrouw verdronk daarbij. Medewerkers uit de bouw en het grondverzet gaan vanochtend in het hele land actie voeren tegen het stikstof- en PFAS-beleid van het kabinet. De stichting Bouw in Verzet heeft bouwvakkers en boeren opgeroepen om zich op 6 uur op zeven plaatsen te verzamelen, om vervolgens langzaam te gaan rijden over snelwegen en provinciale wegen. Waarheen is nog niet precies duidelijk. De ANWB verwacht een zware ochtendspits door de acties. Het aantal winkels in Nederland is de afgelopen 10 jaar met 11% afgenomen. Begin dit jaar telde Nederland bijna 86.000 winkels. In 2010 waren dat er nog ruim 97.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vooral winkels waar cd's, dvd's, camera's en kinderkleding werden verkocht verdwenen. Deze producten worden steeds meer online aangeschaft. Een Duitse automobilist die opzettelijk een fietser aanreed... om zo'n verblijvende gevangenis uit te lokken... is veroordeeld tot levenslang. Volgens de Duitse rechter wilde de man van 62... die aan suikerziekte lijdt, naar de gevangenis... om daar verzorgd en behandeld te worden. De dakloze man zat zonder spaargeld en reed afgelopen zomer in de buurt van Oldenburg met 80 km per uur in op de fietser. Die overleefde de klap, wonder boven wonder. De rechter heeft de automobilist veroordeeld voor poging tot moord. De man toonde wel berouw, zijn pensioenuitkering geeft hij aan het slachtoffer. En dan het weer. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen weer droog en klaart het op. De temperatuur zakt naar 6 tot 2 graden. Overdag droog met wat zon. Langs de kust een enkele... ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met menu nu de nacht. This is Sean Giles, and you're rocking with me for one hour on Musical Freedom Radio on Sirius XM's BPM. Radio on SiriusXM's BPM. the real dawn when you see one. Okay. It's the old. Hey, this is Tiesto, and today's guest on Musical Freedom Radio is Cheyenne Giles. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize the real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize the real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. a real dog when you see one. Sipping on booze in the house the blues. Sirius XM's BPM. When night has become the day. BPM. you're listening to a special guest mix from Cheyenne Giles. This is Musical Freedom Radio on Sirius XM's BPM. late night in the rave. We a skank in the rave. Wrong with coke, no shrimps in the rave. I'll go mad with the bass in the rave. Going till late night. I'm a Yo, what up? This is Sean Giles, and you're rocking with me for one hour on Musical Freedom Radio on Sirius XM's EPM. on Musical Freedom Radio on BPM. And you're listening to a special guest mix from Cheyenne Giles. shortly on Musical Freedom Records. Check it out. Party all night long, get your ass on that dance allemaal fijne dagen